wat je moet doen. Maak het gauw net als toen. Breng hem dan als het kan weer bij mij. Talisman, talisman. Waarom blijft hij zo koel? Jij weet best wat ik voel. Help me dan als het kan, talisman. Ik heb verdriet, zie je dan niet dat? dat weet jij, alleen jij, talisman. Wat is mijn lot, kleine mascot? Alles wat mooi leek is stil.